12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een aantal steden zijn protestacties van boeren aan de gang... tegen plannen van het kabinet om eiwitrijk veevoer te verbieden. De Tweede Kamer stemt daar vannacht nog over. In Den Haag zijn zo'n 75 aanhangers van de actiegroep Farmers Defence Force... met 25 trekkers naar het Binnenhof gekomen. En ook in onder meer Groningen en Leeuwarden zijn boeren met tractoren. In Breda is de actie na anderhalf uur afgesloten. Op verschillende plaatsen is de politie aanwezig om het protest onder controle te houden. Minister Schouten wil minder eiwit in veevoer om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Volgens actievoerders gaat dat ten koste van de gezondheid van de dieren, maar de minister ontkent dat. De overheid gaat voortaan wekelijks doorgeven hoeveel Nederlanders naar schatting besmet zijn met het coronavirus. Dat gebeurt via het zogenoemde corona-dashboard. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het om 2800 mensen gaat. Dit cijfer moet helpen om een eventuele nieuwe besmettingsgolf snel op het spoor te komen. Het dashboard toont voortaan ook hoeveel virusdeeltjes in rioolwater zitten... en van hoeveel patiënten huisartsen vermoeden dat ze het virus hebben opgelopen. Het OM heeft vijf jaar cel geëist tegen een 21-jarige vrouw uit Ede... die samen met een 23-jarige man ouderen heeft opgelicht en beroofd. Tegen de man is 15 maanden geëist. De vrouw deed zich bij ouderen in verschillende plaatsen onder meer voor als zorgmedewerker... en belde bij slachtoffers aan om bloed te prikken. De twee stalen bankpasjes waarmee ze duizenden euro's buit maakten. Justitie verwijt de twee dat ze van geen ophouden wisten en geen enkel berouw tonen. Volgens het OM kozen ze hun slachtoffers uit vanwege hun kwetsbaarheid. Het weer, ook vannacht wolken en plaatselijk nog een bui. In het noorden ook opklaringen met nevel en mist. Overdag wolkenvelden en enkele opklaringen. Plaatselijk een bui en een aantrekkende zuidwestelijke wind bij 18 tot 22 graden.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 Or doggy, hold your bone. Hey, a doggy is nothing if he don't have a bone. Or doggy, hold your bone. Oh, Now what if I tell them man to get angry? Hey, yeah, yo. To Hear them girl calling them canine. Yeah, man. Yeah, yo. But they tell me that is part of the party. Oh, yeah. care about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face was a fool to believe that there's just a single letter taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. Ooh, I knew I would get up on these old. my face appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. Put your made in a sleazy way. Send it back to the kids. well that's the way it is. Yeah. making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can't afford to get a little peace. There's more on the streets and the war in the Middle East. Still more war on poverty. They got a war on drugs, so the police can bother me. I established my craft, now I'm working hard to get cash. Now y'all talk about y'all mismatch me, myself, and I got my back. Minor far back, you get back. to Paris, girl, you ain't know. TSB in the building for show. I'm working hard just to blow on the low. You ain't know. I got that Lamborghini dreams when I'm cruising through these streets. Got that bad bitch by my side. Bet you didn't know she played for my team. Guess who everything around me? That's the definition of dream. Come from a city, Philly, where dudes don't make it out of 18. Seen that first body go down. Think I was 14 or 13. All about the pain, all about the money. Fuck her real, give that ass buried. Got thinking of a scene of a movie. Yeah, brain open, that stupid. Try to go to war with me, I be suited. What? CSP, let's do it. Uh, uh, uh, uh, uh. Put your, put your hands up. shelter Shelter for the night And this one could be heaven gonna make ZFM. circle, we're on na na zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeten Ik wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?